Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS om 3. OV-bedrijven hebben wekelijks meer dan 100 keer gedoe om mondkapjes. Sinds 1 juni is zo'n kapje verplicht in de trein of bus, maar het gaat nog niet altijd goed. Mensen die het vergeten of die het soms ook gewoon vertikken om een mondkapje te dragen. Dat zijn de incidenten die zich voordoen. OV-medewerkers die iemand daarop aanspreken worden soms uitgescholden of bespuugd. Gisteren werd een buschauffeur in Amsterdam nog zwaar mishandeld toen hij een passagier aansprak die geen mondkapje op wilde. De chauffeur verloor vier tanden en liep een hersenschudding op. De politie is nog op zoek naar de dader. De coronacijfers zien er weer niet al te best uit. Het aantal nieuwe besmettingen bleef de afgelopen 24 uur maar net onder de 5000. En het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor het eerst in lange tijd boven de 1000 gekomen. Het zijn er nu 1021, waarvan er 210 op de IC liggen. Brusselaars kunnen voorlopig niet op café dankzij het virus. Alle bars, feestzalen en sportkantines moeten vanaf morgen een maand dicht blijven. Ook in en om de Belgische hoofdstad neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen snel toe, zegt de minister-president. Alle ziekenhuizen hebben een bezettingsgraad van meer dan 15% van de IC-bed. Dit zet het verplegend personeel weer onder grote druk en brengt de zorg voor andere patiënten in gevaar. Een hapje eten kan nog wel, restaurants mogen open blijven. Het gaat niet goed met de amateurvoetbalclubs. 30% zegt dat ze bang zijn om failliet te gaan. Vanwege de coronaregels mag er voorlopig na de wedstrijd geen pilsje gedronken worden. En ook een broodje kroket zit er niet in. En dat scheelt veel geld, merken ze ook bij de Drentse club MSC. Sowieso is een, eh, is een clubhuis een belangrijke bron van inkomsten. Nou, dit ligt, de clubhuis ligt nu weer drie weken stil. We hebben natuurlijk afgelopen seizoen al drie, vier maanden stilgelegen. Eh, belangrijke inkomsten gemist. Dus wat dat betreft eh, kan ik me voorstellen dat het voor de verenigingen toch steeds benauwd gaat worden om wel eh, te overleven. En niet alleen amateurclubs hebben het zwaar. Ook FC Twente zegt dat ze het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Maar morgen regent het weer. Het gaat ook stevig waaien en het wordt een graad of 16.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 Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit. Kijk op www.nachtvandenacht.nl.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 dat de CO2-uitstoot de komende 10 jaar 60 minder wordt. Dat is een aanscherping van de 55 in een voorstel van Eurocommissaris Timmermans. In Brussel gaan vanaf morgenochtend alle cafés, thee- en koffiezaken en feestzalen dicht voor zeker een maand. Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook sportkantines sluiten. Restaurants blijven wel open. En de hoofdredacteur en enige medewerker van de handgeschreven krant The Daily Invisible, Julius Visjager, is overleden. Sinds de jaren 70 mocht hij traditiegetrouw de laatste vraag stellen op de vrijdagse persconferentie van de minister-president.